Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het is chaos bij de partij 50PLUS. Eerst zette fractievoorzitter Norbert Klein zijn enige fractiegenoot Martine Baai uit de fractie. Zou sprake zijn van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Inmiddels heeft het hoofdbestuur van de oudere partij het vertrouwen in Klein zelf opgezegd... en hem gevraagd om zijn zetel op te geven. Eind vorig jaar stapte Henk Krol uit de Kamerfractie van 50PLUS... omdat hij als directeur van de G-krant een aantal jaren geen pensioenpremie had afgedragen voor zijn werknemers. Het kabinet wil de regels voor het werken met asbest strenger maken. Minister Asje wil daarmee het risico verder verkleinen dat mensen asbestvezels inademen. De Nederlandse regels waren al strikter dan de Europese, maar de Gezondheidsraad adviseerde toch om ze nog verder aan te scherpen. De regels voor blootstelling aan de meest voorkomende soort van asbest moeten vijf keer strenger worden. Elk jaar sterven in Nederland nog steeds zo'n duizend mensen die ooit een keer asbestvezels hebben ingeademd. In Rotterdam heeft de politie een man in zijn been geschoten. Bewoners van een huis in de wijk Hillegersberg hadden de politie gebeld omdat ze twee mannen met een pistool hadden gezien. Toen agenten de mannen aanspraken viel één van hen een agent aan met een moker. De andere agent schoot erop de man in zijn been. De twee mannen zijn opgepakt. Wat ze van plan waren is niet duidelijk. De gewonde agent is naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen aan zijn gezicht en arm. En ook de neergeschoten man ligt in het ziekenhuis. De komende zes weken kunnen burgers hun mening geven over het milieuonderzoek naar de winning van schaliegas. De inspraakprocedure daarover is gestart. Meer dan 150 gemeenten en acht provincies hebben al laten weten dat ze niet willen meewerken aan schaliegas. Toch gaan de onderzoeken naar de mogelijkheden door. Eh, minister Kamp roept op om er op een positief kritische manier naar te kijken. Het weer bewolkt en regen, in het zuiden en uiterste noorden af en toe droog en kans op wat zon. Maximum temperatuur 18 graden. Vanaf morgen meer zon en warmer, maximaal 20 graden dan. Dit, was... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Zoals verwacht is het druk vanwege het lange hemelvaartweekend. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en de afrit Bunschoten 12 kilometer. Ook op de A1 richting Amsterdam voor knooppunt Muiderberg 4. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en zoeterwoude 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Osdorp en de Rai 4. A12 Den Haag-Utrecht tussen de Mieren en knooppunt Lunette 7 kilometer. Dat komt omdat de verbindingsweg naar de A2 richting Den Bosch dicht is vanwege een spoedreparatie. Op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Ipenburg en Delft-Zuid 6 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en knooppunt plein 5.